Jobboot met het NOS Journaal. Frankrijk roept Turkije op de aanvallen op Syrische Koerden onmiddellijk te stoppen. In de verklaring stelt het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken... dat de strijd tegen islamitische staat de prioriteit moet hebben. Frankrijk is bezorgd over een verslechterende situatie rond de stad Aleppo en het noorden van Syrië. Ook wil Frankrijk dat de Syrische president Assad zijn bondgenoten, waaronder Rusland, oproept de bombardementen in het noorden van het land te staken. Alle partijen moeten nu alles op alles zetten om de afspraken over een staakt het vuren in Syrië, die vrijdag in München werden gemaakt, na te komen, vindt Parijs. In het oosten en zuidoosten van het land valt vanavond en vannacht een paar centimeter sneeuw. Op dit moment ligt er alleen sneeuw in de omgeving van Apeldoorn en een deel van Overijssel. Maar dat gebied breidt zich uit richting het zuiden. In de heuvels van Limburg kan 5 tot 8 centimeter sneeuw vallen. Het KNMI heeft voor het zuidoosten code geel afgekondigd. De waarschuwing geldt voor delen van Limburg, Brabant, Gelderland, Overijssel en Utrecht. Rotterdam krijgt niet één, maar twee nieuwe bruggen over de Maas. Ze moeten de noordelijke en zuidelijke stadsdelen beter met elkaar verbinden. De eerste nieuwe oeververbinding komt tussen Rotterdam-West en de Waalhaven. Maar het college van burgemeester en wethouders wil ook een brug aan de oostkant... tussen Kralingen en het gebied waar mogelijk de Nieuwe Kuip komt. Het voornemen staat in het mobiliteitsplan dat het Rotterdamse college heeft vastgesteld. De twee nieuwe oeververbindingen moeten ervoor zorgen dat de sociale en economische verschillen tussen de stadsdelen die door de rivier worden gescheiden kleiner worden. Het ABN AMRO tennistoernooi is gewonnen door de Slovaak Martin Klizan. In de finale in Rotterdam was hij te sterk voor de Fransman Gaël Monfils. De overwinning van Klizan is een verrassing. Hij staat 43ste op de wereldranglijst en zijn tegenstander Monfils was in Rotterdam als vijfde geplaatst. Klizan klopte Monfils in drie sets. En dan het weer, op veel plaatsen regen, alleen in het oosten nu natte sneeuw. Vanavond in het zuidoosten en oosten opnieuw natte sneeuw. Morgen alleen in het zuidoosten nog kans op natte sneeuw. Verder droog en vanuit het noordwesten zon. Het wordt maximaal 5 graden. Ook dinsdag zonnig, met s'nachts flinke vorst. Dit is ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ja, ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file.